Mark Hokken met het NOS Journaal. Groep Dutchbetters bij Defensie is van de baan, meldt de Telegraaf. De 230 oud-militairen eisten 22.000 euro per persoon... vanwege hun ervaringen in Srebrenica. Ze konden daar niets doen tegen de massamoord op Bosnische moslims. De groep heeft er inmiddels vertrouwen in dat het ministerie van Defensie zorgt voor eerherstel en goede nazorg en ziet daarom af van de claim. In Amsterdam is gisteravond een gebouw beschoten met een raketwerper. Getuigen hoorden een enorme knal bij een kantoorpand in Amsterdam-Sloterdijk. De politie trof een kapotgeschoten raam aan. In de buurt werd een raketwerper gevonden. De politie weet nog niet waarom er juist op deze plek werd geschoten. Het lijkt erop dat de daders de draden van de beveiligingscamera's hadden doorgeknipt. Griekenland kan weer financieel op eigen benen staan. De ministers van de Eurogroep zijn het eens geworden over het afbouwen van de steun... Die kreeg Griekenland nadat in 2009 was gebleken dat het land er veel slechter voor stond dan de regering had voorgespiegeld. De eurolanden beëindigen het noodprogramma. De Grieken krijgen nog 15 miljard euro en 10 jaar extra de tijd om de schulden af te lossen. Italië wil een schip van een Duitse hulporganisatie in beslag nemen om de papieren te controleren. De regering wil weten of het onder Nederlandse vlag vaart, zoals de organisatie Mission Lifeline zegt. Nederland spreekt dat tegen. Het schip pikte gisteren 226 migranten op... die probeerden de Middellandse Zee over te steken. Italië zei dat dat tegen de regels was... omdat de Libische kustwacht al onderweg was... en dat het schip maar naar een ander land moet varen, bijvoorbeeld Nederland. Er komt een Europese regeling voor ouderschapsverlof. Dat hebben de Europese ministers van Sociale Zaken besloten. De regeling houdt onder meer in dat alle Europese vaders zeker 10 dagen verlof krijgen na de geboorte van hun kind.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 near to the sun in the day, near to the moon. of life to a lovely tune east of the sun. East of the Sun and West of the Moon. Goedemorgen, uh, eh, ZFM luisteraars. Dit programma werd aangekondigd als de Goedemorgen Zandvoort. Natuurlijk zeg ik dat, maar dit is niet de naam van het programma. De naam van het programma is ZFM Jazz. En zoals altijd gaan wij starten met Mulder en Mulder. How do you like your eggs in the morning?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 Dit orkest, Joe Los, is vandaag een beetje de opvulrode draad in dit programma. Wat zit er nog meer in het programma? ZFM Jazz vandaag. Dat is ehm, veel Nederlands, zoals eh, de luisteraar dat gewend is van... Uh, <laughs> ja, de luisteraar is dat gewend, van mij. Maar natuurlijk. En eh, een voorbeeld daarvan zijn de heren van de Swingmates. Dat is Bernard Berghout, Frits Landersbergen... Jeroen Koning, Frans Bouwmeester, Bob Dekker... en de naamdrager Bernard Berghout speelt nog steeds eh, klarinet op voortreffelijke wijze. Tegenwoordig in een eh, soort big band die op heel veel Lindy Hop partijen optreedt. We gaan luisteren. We gaan luisteren naar Stomping at the Savoy. Savoy, de Swingmates. En eh, om te laten horen wat ze nog meer kunnen, een sneller stukje, de Telephone Song. Getting Sentimental Over You. Joe Los en zijn orkest. Ik heb nu op de draaitafel liggen een Nederlandse zangeres, Maike Nicola. Ja, wie kent haar niet? <laughs> Dat is natuurlijk leuk. Je komt eh, in je zoektocht naar eh, programma-cd's... kom je de mooiste dingen tegen en telkens weer blijkt dat wij eh, in ons kleine landje een groot aantal eh, goed opgeleide en goed uitvoerende jazzmuzici hebben.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 Nice work if you can get it, and you can get it if you try. If You Can Get It. Maaike, Nicola en Friends. En eh, onder die Friends, eh, daar is ook eh, de saxofonist Ron van Bergen... die destijds genomineerd werd voor de Paul Mal Swing Award. Toen, dat was de tijd dat uh, toen sigarettenmerken nog straffeloos hun naam konden lenen aan prijzen en ook natuurlijk geld. Maar die tijd is voorbij. Ik ga nog één stukje laten horen van eh, deze cd met Mike Nicola.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 Just one of those fabulous flights and trips to the moon on gossamer wings. Just one of the things that we thought of it all the end of it when we started fading the town. Well, we have been where they all of the fair was too hot, not to cool down. It's a goodbye, dear. Amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun. It was just what. of de hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of things. Just one of the things. Just Me Love You. Joe Los. Uh, een anekdote uit het orkest, of over het orkest van Joe Los. Ehm, dat orkest bestond in 2015 85 jaar, 1930 opgericht. Die hadden een eh, zangeres en dat was Elisabeth Beatty. In 1951 viel ze op het podium of in de orkestbak, in ieder geval bij een optreden. En ze brak haar kaak. En eh, dat orkest had het hartstikke druk. En er eh, waren allerlei shows gepland. En toen eh, moesten ze als de wiede een andere zangeres vinden. En toen was toevallig in Engeland een Rose Brennan. En die ging aan het repeteren met het orkest. En binnen een week had ze het zo ver onder de knie dat ze op pad kon... En die is 15 jaar bij het orkest gebleven. Eh, zo gaat het nou, ook in de muziek. De een het dood, is de anders een brood. Wat er van mevrouw Elisabeth Beatty geworden is, dat weet niemand. De, ehm, en die Rose Brennan, die, die 15 jaar gebleven is... die had een eh, mannelijke eh, muziekmaat waar ze, waar ze duetten mee zong. En dat was meneer Ross McManus... En dat is hier de vader van Elvis Costello. Hoe klein kan het toch zijn in de muziekwereld. Prachtig. We gaan nu naar een eh, beroemd trio. Milt Buckner op, de, op het Hammondorgel. Buddy Tate op de heigende tenorsax. En aan het slagwerk zit Wally Bishop. Een eh, Amerikaanse drummer die eh, het laatste deel van zijn leven in Nederland is blijven hangen. een eh, in Hilversum woonde, hier nog heel veel speelde. Heel veel uh, optredens had. Overal met liefde gevraagd werd. En die aan zijn einde is gekomen. Omdat hij in Hilversum uit een horecagelegenheid stapte. En zo werd aangereden. En dat was het einde van Wally Bishop. We gaan nu luisteren naar Milt Buckner, Buddy Tate en Wally Bishop in een, eh, met een stuk, een compositie van Wally Bishop, Too Heavy Blues. The Too Heavy Blues. kennen we dat van de One O'Clock Jump. Luister nog steeds naar ZFM eh, Jazz op zondagochtend vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. We gaan nu naar een eh, andere setting. Stelt u zich voor. En eh, wel mooi op deze... Ja, dat is mooi op deze, deze vaderdag vooruit. Stelt u zich voor een... wat norsige man die uh, behoorlijke hoeveelheid alcohol heeft geconsumeerd. En eh, een hele slof sigaretten heeft weggepaft. En eh, dan moet er wat gebeuren. En wij gaan het horen in de, droeve relaas van meneer Rubber Rubber Legs, Rubber Legs Williams... bij het orkest van Dizzy Gillespie. En uit zijn tenen komt het. This is the blues. baby used to live. next door, then you know you got the blues. You've got the blues. It'll make you feel so bad. You could live got the blues. I've got the blues so bad it hurts my tongue to talk. I've got the blues so bad it hurts my feet to walk. Oh, everybody in my neighborhood knows. Everybody in my neighborhood knows. I've got the blues. I wanna tell you, Miss Brown. I will tell you, Sister Jones, everybody knows. I'll go. Mm-hmm. Thanks for the Memory. Oscar Pettifor en Coleman Hawkins. En dan gaan we naar 5 Foot 2, Eyes of Blue, Joe Los. luisteraars. En zometeen nieuws als het goed is en reclame. En dan komen we daarna terug voor nog een vol uur ZFM Jazz op zondag. Tot zo meteen.